Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wel of geen kabinet, de bestrijding van de coronacrisis kan op dezelfde manier doorgaan. Het kabinet is vandaag afgetreden vanwege de toeslagenaffaire... die duizenden mensen in de grootst mogelijke problemen bracht. Het kabinet is nu demissionair. Dat betekent dat ze lopende zaken nog afmaken. De coronacrisis is er daar één van, zegt verslaggever Ron Vrezen. We hebben met de regeringspartijen daar ook afspraken over gemaakt... dus dat de aanpak van corona de maatregelen die je moet nemen, over het vaccineren, de steunpakketten niet te vergeten, dat ze daarbij gewoon blijven doen alsof het kabinet er nog steeds eh, zit. Ook het compenseren van de slachtoffers van de toeslagenaffaire gaat gewoon door nu het kabinet is afgetreden. In een Grieks vluchtelingenkamp is een terrorismeverdachte opgepakt die door Nederland gezocht werd. De man uit Sliedrecht heeft een Nederlandse verblijfsvergunning en zou in Syrië bij een terreurgroep hebben gezeten. Het is niet bekend waarom hij in een vluchtelingenkamp zat. Vanaf maandag gelden er nog strengere maatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Na het weekend moeten reizigers uit heel de wereld een negatieve coronatest laten zien en ook tien dagen in quarantaine. Heeft te maken met al de varianten van corona die daar nu rondgaan, zegt correspondent Tim de Wit. De Braziliaanse variant, daar wordt nu echt wel een beetje gevreesd. Want er zijn vandaag twee gevallen bekendgemaakt hier van die Braziliaanse variant. En dat zou natuurlijk toe kunnen leiden dat er nog meer van die misschien dus wel nog veel besmettelijkere variant in Groot-Brittannië al is dan die Britse variant is. Premier Johnson maakt zich daarom grote zorgen. En de coronacijfers zijn ook niet om vrolijk van te worden. Gisteren kwamen er in één dag ruim 4000 coronapatiënten bij in de Britse ziekenhuizen. Dat is meer. Om een idee te geven dat er in totaal in de Nederlandse ziekenhuizen ligt aan coronapatiënten. Dat gebeurde hier dus in één dag. En de druk op die ziekenhuizen blijft daardoor onverminderd hoog. Een klein lichtpuntje is wel dat inmiddels ruim 3 miljoen Britten zijn gevaccineerd. Ze hopen dat half februari 15 miljoen mensen een coronaprik hebben gehad. Het weer nog, het is een paar graden boven nul. Vannacht koelt het nog af, dan gaat het vrijwel overal vriezen. Morgen begint droog met wat zon en later in de middag een dun laagje sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd.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 Allemaal leuk. DJ Dion Sydney, hij heeft een kappertje gepakt. Hij ziet er weer eh, netjes uit. Het komende uur, een uur lang non-stop in de mix. En dat het tweede uur. Oh, dat belooft ook wat goed. Straks meer, maar nu weer.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 Oh, See It Sessions. Op jouw CFM Zandvoort. DJ Dion Sydney. Live hier in de mix. ja, we maken er een feestje van hoor. Dat moet gewoon. En ja, ik hoor de mensen hier ook. Ja jongens. Is een beetje gezellig daar op de achtergrond. Heel mooi. We gaan door. Tot aan 11 uur. Oh, hebben we er zin aan. DJ Dion Sydney en ik wel. Na het nieuws van 10 uur, DJ JK, een uur non-stop, maar nu hier. DJ Dion Sydney in de mix. Strobe lights, 303s, acid bass, and ecstasy. Warehouse parties, smoke machines, amen breaks, and laser beams. Strobe lights, 303s, acid bass, and ecstasy. Warehouse parties, smoke machines, Man breaks, and laser beams. be the door mag gaan. Ja, ik denk, ik zal toch wel nog maar even afkondigen dit uur. Ja, vorige week schoot het een beetje bij Als je daar zin hebt, hey. Zometeen gaan we door naar het nieuws weer verkeer van 10 uur. Blijf gewoon lekker bij ons. Met een lekkere warme housebeat. Een vleugje EDM. Een beetje techno, een beetje progressive.